demonstreren stelde Abu Talib een noodbevel op... waarin stond dat demonstreren bij gevaarlijke situaties kunnen leiden, zegt Abu Talib. De herstart van de Belgische kernreactor Tihange 1 wordt uitgesteld. Op 31 december wordt er weer stroom geleverd. Pas dan kan de centrale weer worden opgestart. Het uitstel is het gevolg van werkzaamheden, zegt de exploitant. De reactor werd begin september stilgelegd... omdat een niet-nucleair gebouw bij werkzaamheden beschadigd was geraakt. Tandpasta en zonnebrandcrème worden goedkoper. De Hoge Raad vindt dat tandpasta en zonnebrandcrème geneesmiddelen zijn... en dat er 6% btw over betaald moet worden in plaats van 21%. Volgens de Hoge Raad voorkomt tandpasta met fluoride gaatjes... en zonnebrand met UVA- en UVB-filters voorkomt verbranding. Er moeten verplichte opvoedcursus komen voor alle jonge ouders. De Taskforce Kindermishandeling vindt dat brood nodig... om het aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld. Een opvoedcursus moet helpen het probleem aan te pakken. Nederland en België gaan samen vier fregatten en twaalf mijnenjagers kopen. Die oorlogsschepen kosten samen zo'n 4 miljard euro. Minister Hennis van Defensie zei vorig jaar al dat afgeschreven oorlogsschepen alleen kunnen worden vervangen als dat samen gebeurt met België en Duitsland. De politieke partij DENK pleit voor de komst van een antiracismepolitie... politie Zo'n duizend agenten moeten zich met discriminatiezaken gaan bezighouden. Denk van de ex-PVDA-kamerleden Kuzu en Usturk wil verder dat namen van straten, bruggen en tunnels gedecoloniseerd worden. En staat in het verkiezingsprogramma. Het weer, motregen en regen in een groot deel van het land. Het is 2 graden in het oosten en 7 aan zee. Morgen druilerig en grijs. Het wordt wel 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad begint zonder al te grote problemen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je alweer een kwartier vertraging bij knooppunt Eemnes. En verder rijdt het langzaam bij Barneveld. Op de A4 Amsterdam-Den Haag langzaam rijden bij Nieuw-Vennep en bij Dorp, Maar de vertragingstijd valt op dit moment nog mee. Wie verder rijdt naar Rotterdam over de A4 komt bij knooppunt Benelux ook al in 5 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West alweer 5 kilometer. De A20 Groep van Holland-Gouda. Veel vertraging al tussen Schiedam en het Terbrechtseplein. 7 kilometer. Dat heeft te maken met een oliespoor op de A16 bij de Van Brinoorbrug. Dat is inmiddels opgeruimd.